En ook worden de rechters straks uitgekozen door de regering. Er was altijd een protest tegen de plannen. Veel mensen noemen het een juridische staatsgreep, vertelt correspondent Nasra Habiballah. Ja, dat Hoge Rechtshof is dus eigenlijk de enige instantie hier die de regering terug kan fluiten. En die demonstranten die zeggen op deze manier komt er te veel macht bij de regering. En dat is slecht voor onze democratie. En ja, zij maken zich daar zorgen over. De wet wordt pas van kracht na de volgende verkiezingen in Israël. In Utrecht is zondagavond een dronken buschauffeur opgepakt. De politie werd gebeld omdat het rijgedrag van de chauffeur opviel. Er bleek vijf keer zoveel alcohol in zijn bloed te hebben als is toegestaan. Hij is zijn rijbewijs kwijt en is op staande voet ontslagen, meldt RTV Utrecht. Later moet hij voor de rechter komen. Defensie wil snel vier extra satellieten de ruimte insturen twee in juni en oktober dit jaar, de rest volgend jaar. Zo wil Nederland minder afhankelijk worden van Starlink, het bedrijf van Elon Musk. In november werd al aangekondigd dat in 2027 de PAMI-1-satelliet de lucht in gaat. Dat is de grootste Nederlandse satelliet ooit. En het hing al een beetje in de lucht, maar nu weten we het zeker. Max Verstappen heeft een nieuwe teamgenoot. De andere Red Bull-wagen werd bestuurd door Liam Lawson, maar die ging niet zo lekker. Hij reed twee wedstrijden waarin hij één keer uitviel en nog geen enkel WK-punt pakte. Na twee races is hij dus klaar bij het team. En dat is snel, zegt commentator Louis Dekker. Maar hey, het is Formule 1, dus dat zijn er wel meer. Er zijn in de Formule 1 geschiedenis wel eens coureurs geweest... die na één race al klaar waren. Maar misschien het meest relevante eh, voorbeeld hier is... bij Red Bull Racing is er één coureur in ieder geval... na drie races nooit meer teruggekomen. En dat is nog een Nederlander ook. Robert Doornbos was na drie Grand Prix klaar. Ja, Lawson wordt vervangen door Yuki Tsunoda. Die Japaner reed al voor het tweede team van Red Bull. Het weer, het is een lekker zonnig dagje met max 14 graden in Friesland en 17 in Limburg. Morgen begint ook zonnig, maar later komen er wolken en wat regen bij 12 graden aan zee en 17 in het oosten. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files in Noord-Holland veroorzaken nog zo'n 5 minuten vertraging... Je hebt nog wel een kwartier oponthoud op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen naar de vesting en knooppunt Eemnes.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 Een man van 46 uit Groningen, die wordt verdacht van het doodsteken van zijn zoon van 12... had volgens zijn advocaat een psychose. De jongen werd in december doodgevonden. De verdachte heeft bekend. OV-bedrijven roepen het kabinet op om de bezuinigingen op het openbaar vervoer terug te draaien.